De Radio 501 Daverende Donderdag is iedere week te horen van 1 uur smiddags tot middernacht op Radio 501. Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Donderslag, het programma van Rogier van Van 4 tot 6 bezorgt Arwin 2 uur muzikale gezelligheid van 6 tot 8 is Barry er weer met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greeuw. Van 10 tot middernacht is G-Style in de studio met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. Deze dag is een pracht, het te vroren. Duur light ijs, denk gelijk aan mijn stalen oren. je de stal, ze merken al, ik loop te haasten. Maak me niet dik, want ik hou eens Daverende Donderdag. In dit openingsuur van de Radio 5 501 Daverende Donderdag maak ik altijd de donderdisc bekend. De donderdisc. En vandaag is de donderdisc van Tone Lok en het heet Funky Cold Medina. Go and at a ball. and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around. but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what LOC? The girls was all jocking at the other end of the bar. Having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why you so fly? He said, Funky Cole Medina. more chicks. Put a little Medina in your glass, and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion, and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me. Before he was much, much meaner. But now all the poodles run to my house for the funky cold Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spuds McKenzie, Alex from Stroh's. They won't leave my dog alone with that Medina pal. I went out to this girl. She said, Hi, my name is Sheena. I thought she was good to go with a little funky cold Medina. She said, I'd like a drink. I said, um, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she gon' lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her out. I don't fool around with no Oscar Mayer wiener. You must be sure that your girl is pure for the funky cold Medina. <laughs> You know, ain't no plans with a man. It's the 80s and I'm down with the ladies. You know? Break it down. a little affection. I took a shot as I could test it on the love connection. The audience voted, and you know, they picked a winner. I took my date to the Hilton for Medina and some dinner. She had a few drinks, I'm thinking soon what I'll be getting. It she started talking about plans for a wedding. I said, wait, slow down, love, not so fast, I'll be seeing ya. That's why I found you don't play around with the funky Cole Medina. You know what I'm saying? That Medina's a monster, y'all. Funky Gold Medina. This is Radio 501. Is Radio 501. 501. I'll be home for Christmas. You can plan on me.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 De qua jongens van Radio 501. Zie je wel? Nou zullen we het hebben. Iedere vrijdagavond opmerkelijke zaken, heet shownieuws en veel muziek en nog veel meer lol. En als die eenmaal doordraaft Berg je dan maar. De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. Hé, zijn ze even van de straat. Opgelucht? Ja. Iedere eerste vrijdagavond van de maand komt de Arwin en Tobit Show live vanuit Manifesto in Horen van 8 tot 12 uur. Je kunt erbij zijn.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 luisteraars die net hebben ingeschakeld. Je luistert naar Radio 501 met de Radio 501 Daverende Donderdag van smiddags 1 uur tot middernacht. Dit is het openingsuur van de Daverende Donderdag en het duurt tot 2 uur. Van 2 tot 4 is Rogier van Liesveld te horen. Vanuit Studio 11 brengt hij zijn programma Donderslag. Van 4 tot 6 kun je luisteren naar Arwin met 2 uur Toffe Radio van 6 tot 8 komen de reggae-liefhebbers aan bod. Dan kunnen jullie luisteren naar Barry met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 is het de beurt aan Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501, oftewel Indie 501. Vanaf 10 uur eh, vanavond tot middernacht kunnen de hiphoppers en rappers weer terecht bij Geluid uit de Bunker. En dat is een programma van G-Style. Dus uh, reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar de Radio 501 Daverende Donderdag. I just want you to come and wrap your lips around me. I might buy presents, I might buy clothes, but first you gotta make me ho ho ho. Buy me presents, buy me gifts. And I might come and wrap my lips around I might you. buy like. presents, I might buy clothes, but first you gotta make me uh. ho ho ho. Uh. Baby, look I up in the sky. It's not your man, it's not your lover. No. Ho ho ho, it's the stocking stuffer. Ooh. Santa Santana, they all trying to get me to come to their house and crawl down their chimney. Well, wrap your lips and tongue around me, and I'll slide my gift right under your tree. Ice shining on me, so bright, so white, looking like I just had a snow fight. Yeah. I just wanna hit that. They just wanna get gifts. I just want my gift wrap. I don't give presents. Nope. I just give lessons. How to get nasty. nasty. Class in session. Now if you want a jolly jolly Christmas, first you gotta lick this. I don't usually buy gifts for my damn mistress. Fulfill all your wishes. Go ahead, grip it. It's a candy cane and it's filled up with liquids. I don't want presents. I don't want gifts. I just want you to come and wrap your lips around I might me. Buy presents. I might buy clothes, but first you gotta make me whole me presents, buy me gifts. And I might come and wrap my lips around I might you. Buy presents, I might buy clothes, but first you gotta make me ho ho ho. Meet me at the mistletoe, let me spike your eggnog. This is for the holidays, but I can make your head nod. Take you to the crib, have you crawling like an ant farm. Oh, Hand on your ornaments, I'm lighting up your tree. By the fireplace, girl, is where you wanna be. Got a candy cane, put your lips on me. Do I melt in your mouth, girl? You gotta wait and see. You gotta wait and see. All I want from Christmas is some kisses from the missus. We standing over the mistletoe, she messing up her list. She kissing over the midget. I love the way that she did it. I wanna bend it and hit it. It's gonna be a good Christmas. Forgot to mention I hit it without the presents. They feel my presence, wrap their lip around my weapon. Gotta come first, baby girl, come second looking for a favor, I had a second uh, I don't want presents, I don't want gifts. I just want you to come and wrap your lips around I me. buy presents, I might buy clothes, but first you gotta make me ho, ho, ho. Buy me presents, buy me gifts. And I might come and wrap my lips around I might you. Buy like. presents, I might buy clothes, but first you gotta make me ho ho ho. Yeah. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501.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 Vanaf 6 uur tot 8 uur is het tijd voor Barry met zijn reggae show Dreadlock. Vanavond om 8 uur start Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501 en hij is in je radio tot 10 uur. Na Indie 501 is G-Style in de studio met zijn programma Geluid uit de Bunker. Hij is er van 10 uur tot middernacht. Meer informatie kun je vinden op www.radio501.nl of via e-mail studio.radio501.nl So it'll be lonely this Christmas without you, to hold. It'll be so very lonely. Christmas. me. kersttomaat, kerstboom, kersten, kerstborrel, kerstmarkt, kerstmuziek, kerstavond, Kerststukje. kerstroos, kerstdinner, kerstavond, kerstdag, kerstgeschenk, kerstroos, kerstmis, kerstfeest, kerstmuziek. Drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio 501. klokje, klingelingeling, kling, klokje, kling. Kerstmis is gekomen, lichtjes in de bomen. Kling, klokje, klingelingeling, kling, klokje, kling. zetten van de fladderend snow. Wij dat zetten van de taverne show. Wat you van de Christmas? waar dat seven Christmas? Why do seven Christmas? I'm guesting to you. Why do seven Christmas? Why do seven Christmas? Why do seven Christmas? I'm guesting to you but standing slowly by the plain we're rolling, blinded shadow alone, where the snow, let the snow, let the snow, blinded sets me lightness, lightness wild and blinding, blinded lets me low, let the snow, let the snow, let the snow, when it's when standing alone, waar dat zijn, dit waar en vriend, when dit in dit wonder, wonderland want it's fine, but also, dit zijn in it's goed, ago, want it's in dit meant voor de land. Want it's with deep souls, by the de windy bij by de the dance mit leidens, by the the zo to bij by de the winds in het by the lang, I was to run by the times that I were gone. Why I should run, why I should run by the times we're all too gone. Once to rise by night, to rise by the times why I, why I, why I. We go for the child beyond, you know. Kerstmis op jouw radio.